Renske van der Zalm met het NOS Journaal. Universiteiten willen meer doen voor bedreigde wetenschappers. Zo gaan ze standaard aangifte doen bij bedreigingen en intimidatie. Ook komt er psychosociale hulp voor wetenschappers die worden bedreigd. Dat staat in een plan dat de Vereniging van Universiteiten vandaag naar alle universiteiten stuurt. De maatregelen moeten bedreigde wetenschappers beschermen en steunen. Volgens de koppelorganisatie worden wetenschappers steeds vaker thuis opgezocht, bedreigd en uitgescholden op social media. De politie in Londen stopt het onderzoek in de misbruikzaak... rond de Britse prins Andrew en zakenman Jeffrey Epstein. Waarom dat gebeurt is, niet duidelijk. Eerder zei de politie dat er werd gekeken naar bewijs... en of het Verenigd Koninkrijk juridisch gezien de juiste plek is om de zaak te behandelen. In de zaak is Andrew aangeklaagd door een Amerikaanse vrouw. Zij zegt dat ze op haar zeventiende seks met hem moest hebben. Onder meer op het landgoed van Jeffrey Epstein, met wie Andrew toen bevriend was. Mogelijk wordt de misbruikzaak nu opgepakt in de VS. Facebook kondigt maatregelen aan om jonge gebruikers te beschermen. Het bedrijf wil functies inbouwen om kinderen te waarschuwen als ze naar schadelijke content kijken. Ook komt er een pauzemelding op Instagram, dat platform is van Facebook. Experts denken dat de maatregelen niet zullen helpen. De maatregelen komen na beschuldigingen van een oud-medewerker van Facebook. Die verklaarde dat het bedrijf geld verdienen belangrijker vindt dan de veiligheid van gebruikers. En in de VS is een stel opgepakt voor spionage. Een marineingenieur zou samen met zijn vrouw geheime informatie over een atoomonderzeeër hebben geprobeerd te verkopen. De koper bleek alleen geen vertegenwoordiger van een ander land, maar een undercover agent van de FBI. De federale politiedienst betaalde duizenden dollars aan cryptomunten in ruil voor informatie. Bij één levering verstopte de man en de vrouw een geheugenkaart met alle informatie in een boterham met pindakaas.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 Uh -huh. and Gisteren zat ik hier met een vriend. We hadden het over toen ik jou verliet. Al best lang geleden, toch te lang gewacht. We hadden het ziel en je kracht. Hoe jij dat zo zag dan, hoe jij je gedroeg.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 Niemand anders dan jij geeft me steeds weer dat gevoel. Als ik aan je denk, dan lijken dromen leven zeg. En in al mijn gedachten ren ik naar je toe. Al komt de zon niet op, al valt de regen. Kan mij niet schelen als je bij me voor jou voelen kon, dan had ik dat al lang gedaan. Als er woorden zijn die ik jou niet heb gezegd, is dat omdat ze niet bestaan. Want telkens als ik naar je kijk, trekt elke wolk spontaan weer weg. Niemand behalve jij geeft me steeds weer dat gevoel. Als ik naar je kijk, hoor ik stem in mij die zegt dat je nou eenmaal alles hebt wat ik bedoel. Al komt de zon niet op, al valt de regen.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 Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt vroeger luister goed. Het licht was al lang rood en je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag. René Gap, zing het voor ze. Ik heb die de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de je zon gepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op balkon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik Hey Donnie ouwe, zeg eens wat. Als ik morgen de pep een maat geef. Kan ik zeggen dat ik heb geleefd Het is altijd de feest waar ik ben geweest Ik ben continu op een paper chase René plank die Mary door de week Je wil niet weten wat hij in het weekend race Smokkel spannen een Vliegt naar de regenboog in Marianne Weber Rijd de hard, wel eens een bon gepakt Zes maanden op vakantie, kom terug bruin gepakt Duik in mijn zwembad en ik schenk wat René, proost op het leven, grap Ik heb die bon gehad een ton gepakt. Ik heb de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes zon gepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op balkon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle de mooiste op je feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes zon Voor ik ging heb ik een jongen op mijn kon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Hey René, kom mee staat voor een vers kopje thee.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 In de zaak wordt Andrew beschuldigd door een vrouw die zegt dat ze als minderjarige seks met hem moest hebben. Het aantal ziekenhuizen dat de spoedeisende hulp tijdelijk moet sluiten loopt op. Er is te weinig personeel en het aantal patiënten met complexe problemen stijgt, ziet de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen.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 Don't like his baggy jeans, but I'm, I like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, in New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. cafe. Let's go on subway. Take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. in all your fancy clothes. Sneakers looking fresh to death. I'm loving show toes. that Talk that slick talk. I'm liking this American boy. American boy. Take me on a trip. I'd like to go someday. Wagwan Who killing them in the UK? Everybody gonna say UK.